is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een boerenbedrijf in het Brabantse dorp Vessem is een grote brand uitgebroken. Daarbij zijn enkele duizenden kippen gedood, meldt het Eindhovens Dagblad. De brand brak rond half tien uit in een loods waar 2000 liter diesel was opgeslagen. Het vuur sloeg vervolgens over naar een aangrenzende kippenschuur. Zeker 3000 kippen zouden dood zijn. Onduidelijk is of de 6000 overige kippen van het bedrijf het wel hebben overleefd. De verwachting is dat het nablussen nog uren zal duren. De oorzaak van de brand in Versum is niet bekend. In de ingestorte mijn in Chili is het lichaam gevonden van de laatste mijnwerker die nog werd vermist. In totaal zijn zes mijnwerkers om het leven gekomen. Reddingswerkers moesten door tientallen meters rotsgesteente boren... om de lichamen van de vermiste mijnwerkers te bereiken. De mijn in El Teniente in het midden van Chili stortte vrijdag in na een aardbeving. Het is een van de grootste kopermijnen ter wereld. Bij een schipbreuk voor de kust van Jemen zijn zeker 68 Ethiopische migranten om het leven gekomen. Dat meldt de Internationale Organisatie voor Migratie van de Verenigde Naties. Het schip vervoerde zo'n 150 mensen en zou in zwaar weer terecht zijn gekomen. Het dodental kan nog verder oplopen. Ruim 70 mensen worden nog vermist. Veel migranten uit Afrika proberen in gammele schepen over te steken naar Jemen om via dat land Saoedi-Arabië en andere golfstaten te bereiken... in de hoop daar werk te vinden. Het weer bewolkt. Er trekt een gebied met regen van west naar oost over het land... bij een toenemende westenwind aan zee tot kracht 5 of 6. Later vannacht trekt de regen weer weg.